Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Edwin van der Sar ligt niet meer op de intensive care. Op Twitter heeft hij een foto gepost waarop hij lachend in een ziekenhuisbed zit met zijn vrouw. Hij hoopt volgende week naar huis te kunnen om daar verder te herstellen. Bijna twee weken geleden werd de ex-Ajax-directeur getroffen door een hersenbloeding tijdens zijn vakantie in Kroatië. Eerst lag hij op de intensive care in een ziekenhuis in Kroatië. Afgelopen vrijdag werd hij naar Nederland gebracht. Een Amerikaanse militair is de Noord-Koreaanse grens overgestoken... en wordt waarschijnlijk vastgehouden in dat land. De man was net vrijgelaten uit een Zuid-Koreaanse gevangenis... en zou terug naar Amerika worden gestuurd. Hij zou zich stiekem hebben aangesloten bij een tour... door het niemandsland tussen Noord- en Zuid-Korea... en is toen de grens overgegaan, zegt de Amerikaanse minister van Defensie. What we do is that one of our service members... was tour uh, willfully and without authorization crossed the military demarcation line. We believe that he is in the BRK custody. And so we're closely monitoring and investigating the situation. De militair zou hard hebben gelachen toen hij de grens overstak. Bewoners van een Amsterdamse flat zitten al elf dagen noodgedwongen binnen vanwege een kapotte lift. In het gebouw wonen mensen met een beperking en mensen die slechter been zijn, dus die lift is belangrijk voor ze. Deze bewoners balen ervan. Hoe kunnen we zo lang wachten? Elf dagen. Die mensen zijn gekluist hier in dit pand. En dan kan je niet naar beneden gaan. Het kan toch niet? Kijk, ik heb zoveel rechtzijdig verlamming. Ja. Dus ik kan niet zware dingen meenemen. De woningcorporatie zegt dat ze de lift zo snel mogelijk gaan repareren. Dan nog het weer.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 Ehm, mensen die ondertussen weten hoe de vork in de steel zit qua eh, programmering van mij... die weten dat ik eh, een greep doe uit alle laden van de platenkast, zal ik maar zeggen. En vooral de tweede uur, dat is eh, ingegeven door het weer van de afgelopen dagen, afgelopen weken... alles wat met blue skies, summer en warmte te maken heeft... maar op dit moment zie ik alleen maar bomen heen en weer gaan... en regen tegen de ramen kletteren. We hadden het niet kunnen weten. Gauw verder met de muziek. Molly Johnson, een Canadese zangeres uit 1959... die pas in 2000 doorbrak, maar dan ook in één keer helemaal geweldig en goed. Molly Johnson, Miss Celeste Blues. keeping my eyes on you I bet you think I don't know nothing About singing the blues But oh sister Have I got news for you I'm something I hope you think that you're something too while the sun's going down. Oh, but trust me, no low life's gonna run me around. So let me tell you something, sister. Remember your name, no twister. Gonna steal your stuff away, my sister. We sure ain't got a whole lot of time yeah. away, my sister. We sure ain't got a whole lot of time. So shake your shimmy, sister. Cause honey, this Molly is feeling... Ja, dat was Molly Johnson. Eh, het hoeft verder geen betoog dat als er geschreven staat... dat zij eh, heel erg is beïnvloed door eh, de zwarte zangeres. Dan is het ook zo. Prachtig. En we gaan nu naar Jim Tomlinson. Een Engelse de eh, tenorsaxofonist, clarinetist, fluitist, producer, arranger en composer. En in het dagelijks leven de levenspartner van Stacy Kent. Dus die hebben aan de zondagse ontbijttafel volgens mij heel wat te, uit te wisselen over als muziek en aanverwanten. We gaan luisteren naar So Dance de Samba. tot een einde gebracht. Jim Tomlinson, So Dance December. Als je ouders... Eh, de moeder Amerikaans, de vader Frans is... dan is het logisch dat jij zou kunnen heten... Jacques-Laurent Terrasson. Beter bekend als Jackie Terrasson. Een jazzpianist in de post-pop. We gaan eh, hem beluisteren. Nicky Terrorson op de piano. Mo Better Blues. Jackie Terrison, Mo Better Blues. We gaan naar Caracas, Venezuela. Waar een eh, groep met een zangeres Biela da Costa gaat zingen. Someday, baby. Someday, baby. Costa. In 1944, gaan we even terug in de tijd... waren de Ramblers eh, uitgeweken. Het oudst spelend dansorkest van Nederland... dat nog steeds aan de weg timmert. De Ramblers, Theo U de Marsman... die waren uitgeweken naar België... En eh, waar ze ook na de oorlog eh, min of meer moesten verblijven... omdat ze gedoe hadden met het feit dat ze in Nederland voor Duitse groepen waren blijven spelen. En daar in Brussel hebben ze opgenomen onder meer de Hilversum Express. En we gaan nu luisteren naar dit stuk met Jan Mol op gitaar. met een zeer talentvolle gitarist Jan Mol. Die later ook erg bekend is geworden door zijn eh, eh, gitaarlessen. Dat deed hij ook via platen al en eh, via allerlei muziekboeken.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 To be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love, why should I we? fall in love. Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Nicole en Band. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ik ga nu naar de Gypsy Swing. En daar, eh, ik ga laten horen meneer Robin Nolan. Dat is een Engelse gitarist die eh, muziekopleiding heeft gevolgd in de heavy metal. En de aanverwante muziek. En die had helemaal niks met Django Reiner. Had hij nauwelijks van gehoord. Tot hij op het jaarlijkse Django Reinhardt Festival... wat eh, in Samoa-sur-Seine elk jaar plaatsvindt... Uh, verrukt raakte over de sfeer en de muziek die gemaakt werd... en alle vormen van improvisatie. En is overgestapt naar dat genre met heel veel succes... Ehm, ik ga laten horen het kwartet van eh, Robin Nolan. Out of Nowhere. Boudewijn behoeft geen krans. En dat geldt ook voor meneer Jamie Cullum. Too close for comfort. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise, be smart. behave, my heart. Don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for comfort. Too close, too close for comfort. No, not again too close, too close to know just when to say when. Be firm and be fair, be sure, beware on your guard. Take care when there's such temptation. One thing leads to another. It's too late to run for cover. She's much too, too close for comfort. Do you're old thinking cap boy Cause if you don't look out you Will find that you are much too You're too close for comfort You're heading for a mishap boy The first thing that you know she Will have you up that old tree She's too close for comfort Too close Be fair. Well, be absolutely sure, Be beware. Run your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. It's too late to run for cover. Much too, too close for comfort now. One thing leads to another. It's too late to run for cover. It's much too, too comfort now One thing, that is, that is One thing leads to another Much too, too close for comfort now Be wise, be fair, be sure Be there, behave, beware She's too close, too close for comfort now Jamie Cullum. En eh, ik wil nu aandacht besteden aan een grote meneer... die eh, in 2019 overleden is, Michel Legrand. Michel Legrand. Eh, groot geworden door zijn filmcomposities. Hij was musicalcomponist, pianist, dirigent, zanger en arrangeur. En heeft een onwaarschijnlijk groot oeuvre tot stand gebracht. Eh, heel veel filmmuziek, big bands geleid, heel veel grote jongens eh, begeleid. Meer dan 100 eh, albums met internationale sterren. Het was gewoon een man van velerlei kunnen, zullen we maar zeggen. Ik heb nu iets op de draaitafel, een big band. De big band van Michel Legrand, waarin Onder meer Ben Webster op de tenorstak. Herbie Mann op de fluit. Eh, Jimmy Cleveland trombone. Eh, Hank Jones op de piano. En Georges Duvivier op het slagwerk. Eh, op de bas, sorry. We gaan luisteren naar Blue and Sentimental. De big band van Michel Legrand. Eh, big band van Michel Legrand en de prachtige tenor tonen. De reuteltonen van Ben Webster. En we gaan nu naar Diana Reeves. We'll be together again. No tears. again. day Don't let temptation surround you. Don't let the blue Eh, Diana Reeves met haar vertolking van We'll Be Together Again. Ik heb het al vaker gezegd in dit programma... dat het zo leuk is als uh, goede muzikanten... de waarde eh, weten van eh, zichzelf, maar ook van anderen. En dat ze ervan uitgaan dat als ze samen of met meerdere van hetzelfde niveau dingen doen... dat het alleen maar groter en mooier wordt en dat het ook vaak heel uitdagend kan zijn en inspirerend. Zo ook de heren Coleman Hawkins en Ben Webster... twee reuzen op de sax... die eh, samen met het, eh, met het eh, trio... Ja, dan zeg ik het alweer. <laughs> Die samen met het trio van Oscar Peterson met Herb Ellis op de gitaar en Ray Brown op de bas. En daaraan toegevoegd Elvin Stoller op het slagwerk. Uh, een cd hebben opgenomen. En ik ga daarvan laten horen. You'd be so nice to come home to. Coleman Hawkins en Ben Webster. Allebei uit een ander eh, luidsprekerkanaal natuurlijk. Mm-hmm. Common Hawkins en Ben Webster. Deze plaat werd eh, geproduceerd door Norman Grants En Norman Grants, dat was de man die eh, ongelooflijk veel heeft opgenomen... En vooral allemaal in de session-achtige sfeer. Hij bracht allemaal grote jongens bij elkaar. En ehm, dat zette hij op de plaat. De hele beroemde dingen eh, jazz at the Philharmonic. Wereldberoemd geworden. De mooiste dingen zijn er ontstaan. En ehm, later is hij naar Europa vertrokken vanuit Amerika. En eh, legde hij zich toe aan het eh, produceren van optredens... van onder meer Ella Fitzgerald, Oscar Peterson en Duke Ellington. En deed alleen maar jazz at the Philharmonic. Het eerste uur ZFM Jazz op zondag gaan we afsluiten. En hierna nog een uur ZFM op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. We gaan eruit met een, eh, geen, een, jam session. Ehm, Charlie Shavers, Benny Carter, Charlie Parker, Johnny Hodges, Flip Phillips... zou zeggen tot na nieuws naar mijn luisteraars. Dan gaan we gewoon verder met de Charlie Park Jam Session.